Freddy van met het NOS-journaal. Vijf Al-Qaeda-verdachten die worden beschuldigd van de aanslagen van 11 september 2001 zijn vandaag voor het eerst voor een militaire rechtbank verschenen. Ze staan terecht op de Amerikaanse basis Guantanamo op Cuba. De vijf stonden eerder voor een civiele rechtbank recht, maar dat proces werd in 2009 stilgelegd. De verdachten worden beschuldigd van terrorisme, vliegtuigkaping, samenzwering, moord en oorlogsmisdaden. Als ze worden veroordeeld kunnen ze de doodstraf krijgen. Een van hen is Khalid Sheikh Mohammed, die zichzelf ziet als het brein achter de aanslagen in 2001. De Italiaanse rederij van cruiseschepen Costa Crociere heeft een nieuw pakket veiligheidsmaatregelen afgekondigd. Dat is naar aanleiding van de ramp met de Costa Concordia op 13 januari. Het schip liep vast op een rots bij de kust van Toscane nadat de kapitein van de vastgestelde koers was afgeweken. 32 mensen kwamen bij de schipbreuk om het leven. De rederij gaat bemanningen een speciale training geven en passagiers krijgen veiligheidsoefeningen. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt of de baby van een mishandelde vrouw te vroeg geboren is door die mishandeling. De 26-jarige Marokkaanse vrouw en haar Surinaamse vriend werden eind maart in Amsterdam geschopt en geslagen door een groep Marokkaanse jongens. Aanvankelijk leken de verwondingen mee te vallen, maar een week later werd de baby te vroeg geboren en kort daarna overleed het kind. De vijf daders zijn allemaal minderjarig, ze zijn inmiddels weer op vrije voeten. Klaas-Jan Huntelaar is topscorer geworden in de Duitse voetbalcompetitie. In de laatste speelronde scoorde hij voor zijn club Schalke 04 twee maal. Huntelaar eindigde daardoor op 29 goals, drie meer dan Mario Gomez van Bayern München. Schalke won met 3-2 van Werder Bremen en verzekerde zich daardoor van de derde plaats.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 En vandaag de 4 van mei in 2012. In de lijst deze week 20 eh, stijgers, 2 zittenblijvers, 16 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. En natuurlijk ook twee platen eruit moeten. Wiz Calavia, Snoop Dogg en Bruno Mars, Young, Wilder Free doen dat na 15 weken. En ook Whistle Kicks verdwijnt. Mama doet de Hum stond 14 weken in de lijst. Een goede week is voor eh, Gustavo Lima en Ballade. Hij gaat in één keer 8 plaatsen omhoog. In Europa is een beetje klaar met Carly Ray Jepsen en Call Me Maybe. Die plaats zakt namelijk in één keer 10 plaatsen. Jason Mraz staat nog steeds het langst in de lijst. I Won't Give Up staat ondertussen alweer 16 weken in de lijst. Als we helemaal onderaan de kijken, vinden we Fun en Chanel Monoir We Are Young. In de 15e week zakt het van 36 naar 40. De Snow Patrol in the End zakt van 37 naar 39 in de 13e week. En het is goed nieuws voor alle Nederlandse artiesten met aspiraties om in Amerika door te breken. Het hoeft namelijk niet per se uit dat land te komen. Of uit Engeland om een groot hit te scoren. Het kan ook uit IJsland. Of Monsters en Men eh, doet dat goed namelijk met plaats 82 met Little Talks.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 En ook Nederland heeft ondertussen de volkmuziek van Of Monster en Men omarmd single Little Talk staat nog netjes in de top 40 op dit moment. En nu is al de opvolger van Dirty Paws. kom deze week binnen op plek 38 in de lijst van Europa. It had a song that mowed the The sun was an okay guy They had a dragonfly The dragonfly ran away But it came back with a story to say en Mendes. Dirty Pals komt deze week binnen op 38. En 37 is dan voor een dame die vorige week al ver naar beneden viel en er nu nog twee plaatsen verder bij zakt van 35 naar 37 in de 15e week Beyoncé. Love on top. Victoria Christine Heskey, beter bekend als Little Boots, die zal niet echt tevreden zijn over de prestaties van haar debuutalbum. In 2009 bracht ze haar de album Hands uit Terwijl ze op dat moment toch wel meereist op een golf van nieuwe vrouwelijke dance-electro-artiesten, waaronder natuurlijk La Rox en Lady Gaga. Alleen in tegenstelling tot deze collega's wist Little Boots maar twee bescheiden hitjes te scoren. Vast besloot om zichzelf opnieuw uit te vinden, besloot zelfs als DJ aan de slag te gaan. Wat dit zeer interessante nummers oplevert, hoorden we alle op Shake en ook op haar gloednieuwe single Every Night I Say A Prayer. Eveneens afkomstig van haar nog eh, titelloze tweede album is dus Every Night I Say A Prayer. Een duister klinkende elektronummer. Sterk ondersteund door een piano. Dit gecombineerd met Little Boots zachte, zwoele stem creëert nou weer een heerlijk nummer met een ontzettend pakkend refrein. Waar ik bij Shake nog niet helemaal overtuigd was, maakt Every Night I Say Prayer in één klap iedereen wel weer enthousiast over haar komende album. Little Boots komt met haar nieuwe single deze week binnen op plek 5 en daar Every Night I Say A Prayer. Usher en zijn Climax. Deze week gaan we er eh, twee plekken bij. je eh, stijgt naar 32. Kijken wij even achterom naar wat we dan gehad hebben. Vinden we onderaan de lijst in de vijfde week Vun en Chanel Monoir We Are Young. In de 13e week zak het van 37 naar 39 gaat Snow Patrol in the end. Of Monsters and Men en Dirty Paws komt nieuw binnen op 38. 37 is voor Beyoncé Love on Top zakt twee plaatsen in haar 15e week. Michelle Kiwanaka Home Again in de 14e week zakt het van 33 naar 36. Little Boots Every Night I Say A Prayer komt nieuw binnen op 35. 34 is er voor Katy Perry. Part of Me zakt in de 12e week van 30 naar 34. De volgende week alweer zakkend van 26 naar 33. Jack en Sherman Logic Can't Stop Me Now. Usher met Climax in de tweede week dus omhoog van 34 naar 32. En van 23 zakken naar 31 in de 13e week alweer voor Alicia Reed en de Jim Smokers Alone Again. vorige week komt de man binnen op plek 38, Mustafa Lima. Deze week gaat hij 8 plaatsen omhoog met Ballade. Daarmee ook alweer de snelste stijger van deze week. da keep your head up, baby girl, this your anthem. There goes Hannah, showing up for Banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You can point a finger, but there's three pointing back. I can see her cry name was Adam When his mom had him Dad was a phantom, never took a look at him Grew up mad and antisocial Hated outdoors, always in playing Madden Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life Now he's slowly losing his fire Close to retire With one last hope, he puts his arms up higher I can see him crying van Gustavo Lima en eh, Ballade in de tweede week omhoog van 38 naar 30. En meteen erachteraan Kaneen en Nelly Furtado is Anybody Out There. In de vierde week gaat die plaat omhoog van 32 naar 27. Zometeen gaan wij even kijken wat het weer gaat doen dit weekend. Eerst voor jou heb ik nog David Guetta, Chris Brown, Lil Wayne. I Can Only Imagine. Where you been, where you been, where you been all my life, all my life. Though you, though you, though you, saw you from afar Thought I would say what's up You can tell me your name When we waking up They, they, they call me Tunchi I'm good, I'm Gucci Now you can kiss your old dude goodbye Smooches, you're a beast You're, you're a beauty Man, I think somebody didn't give Cupid a Uzi Shoot me, you're a firework Brighter in the dark so let's turn up the lights and give me that spark. Every time. smooches. You're a beast. You're, you're a beauty. Man, I think somebody then gave Cupid a Uzi. Shoot me, you're a firework. Brighter in the dark. So let's turn off the lights. And give me that spark that it been like. In de derde week omhoog van 29 naar 26. David Guetta, Chris Brown en Lil Wayne. I Can Only Imagine. CFM, Westkust, weerbericht. Vandaag overheerst toch wel de bewolking. Soms eh, spettert het wat. Maar soms is er ook wel een eh, knipoogje van de zon te zien. Een zwakke zuidwestelijke wind die draait eh, naar noord tot noordwest en neemt toe naar matig. De temperatuur vandaag zo'n maximale 13 graden. Vanavond in de komende nacht hebben we dan weer een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en er waait een matige noord tot noordoostelijke wind. temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen zijn er dan wel wat wolkenvelden, zo nu en dan ook wat zonneschijn. Het blijft droog en er waait een matige aan zee vrij krachtige noordoostelijke wind. Temperatuur morgen niet meer dan 11 graden. Dat is maar liefst 6 graden onder de norm voor de tijd van het jaar. Zaterdagavond in de nacht naar zondag, dan is weer wisselend bewolkt en overal in de regio droog. De noordoostelijke wind die waait het meest matig. Temperatuur daalt naar een graad of 3 met kools op vorst aan de grond. En zondag zijn er dan weer periodes met zon en blijft het wederom droog. Wind die waait dan matig uit het noordoosten. Temperatuur dan stijgend naar een graad of uh, eh, 11.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 Nicky B.A. en Starships. Vorige week nog op 27, deze week verder omhoog naar 23. En voor die plaatsen Adam Lambert en Bruno Mars Never Close Our Eyes. In de tweede week gaat die plaat omhoog van 31 naar 25. Op 24 tussenin zit het is Madonna, Nicki Minaj, Mia, Give Me All Your Loving. De twaalfde week zakt die plaat van 18 naar 24. Deze plaat die al eh, lang in de lijst had. Ondertussen al 16 weken en daarmee het langst genoteerd van allemaal.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 Nummer 30 vinden we deze week de snelste stijging met 8 plaatsen winst in de tweede week Gustavo Lima en Ballade. The Voice Movement, Justin Bieber, Live My Life in de tiende week zag het van 25 naar 29. Jesse Domino, in de vijftiende week zag zij van 19 naar 28. Van Kaneen samen met Nelly Vitaro Is Anybody Out There in de vierde week omhoog van 32 naar 27. David Guetta, Chris Brown en Lil Wayne I Can Only Imagine staan nu drie weken in de lijst gaan omhoog van 29 naar 26. En van 31 omhoog naar 25 in de tweede week Adam Lambert, Bruno Mars, Never Close Your Eyes. Madonna, Nicky Minaj en Mia Give Me All Your Loving. De twaalfde week zakt deze plaat van 18 naar 24. Nicky Mier dan met haar eigen single Starships. Dat gaat ze wel weer omhoog. In vijfde week namelijk van 27 naar 23. Jason Mraz, I Won't Give Up, is de langst genoteerde van deze week. Alweer 16 weken in de lijst. Hij zakt wel van 17 naar 22. En omhoog dus net Maroon 5, Wiskalafia en de Payphone in de derde week omhoog van 28 naar 21. En nummer 20 is een plaat die vorige week nog op 24 stond. En in de vierde week dus vier plaatsen omhoog staat. De plaat is van Karim. Heet Broken Hearted. This is more than a typical kind of thing Felt the Jones in my bones when you were touching me Oh, oh didn't wanna take it slow In a day crime, such a crime, not a single word. Sipping on the throne, just to calm my nerves. Oh oh, popping bottles by the phone. Oh yeah, had me up, had me. party on it too. Everything you said is like gold with the view. Business in the front, party in the back. Maybe I was wrong, was the outfit really whack? This kind of thing doesn't happen usually. I'm on the opposite side of it, truthfully. I know you want it, so come and get it. Cheerio. See, I've been waiting all day for you to call me baby. So let's get up, let's get on. De vierde week dat zij nu in de lijst staat Rihanna, Where Have You Been? Ze gaat omhoog van 22 naar 19 voor Kareem en uh, Broken Hearted. Ook die plaat staat vier weken in de lijst. Ze gaat omhoog van 24 naar plek nummer 20. Straks na het nieuws van 4 uur gaan we op weg naar de nummer 1 van Europa. Ik heb er voor jou nog eentje klaarstaan. Dat is de snelste daler van deze week.